Uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er aanvallen eind juni in het noordoosten van Syrië. De Koerden konden nog niet zeggen welk gifgas er is gebruikt. Aan Koerdische kant is niemand aan het gifgas overleden. Volgens de Koerdische militie zijn de strijders die aan het gas zijn blootgesteld... op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen... zegt ook bewijs te hebben dat IS gifgas heeft gebruikt. Het kabinet wil het medisch beroepsgeheim inperken om fraude met uitkeringen tegen te gaan. Als justitie fraude vermoedt met een arbeidsongeschiktheids- of zorguitkering... moeten verzekeringsartsen en medische adviseurs een patiëntendossier afstaan als justitie daarom vraagt. Dat schrijft Dagblad Trouw, dat het concept wetsvoorstel in handen heeft. De nieuwe wet is twee jaar geleden al aangekondigd. Aanleiding was een zaak met twee psychiaters die aan fraude met woo uitkeringen en pgb's hadden meegewerkt. In Irak zijn bij een bomaanslag meer dan 100 mensen gedood die het einde van de ramadan vierden. De bom ging af op een druk marktplein in een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Onder de doden zijn veel kinderen. Terug op islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Mexico zijn zeven mensen gearresteerd die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de ontsnapping van drugsbaas Joaquin Guzman. El Chapo, zoals zijn bijnaam luidt, wist afgelopen zaterdag via een tunnel te ontsnappen uit een zwaar bewaakte gevangenis. Volgens regeringsfunctionarissen moet de drugscrimineel daarbij hulp hebben gehad van gevangenispersoneel. De directeur van de gevangenis is inmiddels ontslagen en tientallen medewerkers zijn verhoord. De Mexicaanse regering liet verder weten dat Amerika twee weken voor de ontsnapping had gevraagd om de uitlevering van Guzman. Het weer, het is bewolkt en plaatselijk kan het regenen. In de nacht is de kans op een bui groter, vooral in het zuiden en oosten van het land. Morgenochtend is het overal weer droog en gaat de zon schijnen.